uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De zijingangen van het Amsterdamse Vondelpark blijven donderdag gesloten om de drukte te beperken. Dat heeft burgemeester Halsema bekendgemaakt. Ook komt er extra toezicht op de toestroom. Als dat niet werkt, wordt het park helemaal gesloten. De politie ontruimde het Vondelpark gisteravond nadat bezoekers vanwege de drukte zich niet meer aan de coronamaatregelen hielden. Tijdens de ontruiming werden agenten met flessen bekogeld. Eén omstander raakte gewond, twee mensen zijn aangehouden. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO, is gehackt door een criminele organisatie met de naam Doppelpamer. De bende heeft sinds begin februari de computersystemen gegijzeld en eist losgeld. NWO wil niet zeggen hoeveel en gaat ook niet betalen. Doppelpamer heeft inmiddels al NWO-stukken gepubliceerd op het dark web. Het dodental bij gevangenisrellen in Ecuador is opgelopen naar 79. Volgens de autoriteiten is de situatie in de gevangenis inmiddels onder controle. Alle doden zouden gedetineerden zijn. 18 van hen werden onthoofd of in stukken gesneden aangetroffen. Volgens president Moreno ging het om een bendeoorlog die georganiseerd was buiten de gevangenis. Er was een conflict ontstaan over drugsmokkel. Facebook gaat de komende drie jaar 1 miljard dollar vrijmaken voor partnerschappen met nieuwsmedia. Dat heeft de techgigant bekendgemaakt na de ruzie die het had met de Australische overheid. Australische gebruikers zagen vorige week geen nieuwsberichten meer in hun tijdlijn. Uitgevers konden geen nieuws meer delen via Facebook. Een nieuwe Australische wet verplichtte Facebook te betalen voor het tonen van content van andere mediabedrijven. Na overleg heeft Facebook het besluit teruggedraaid. Het techbedrijf krijgt nu meer vrijheid om met uitgevers te onderhandelen over de prijs van nieuws. Het weer. Vanochtend is het zonnig en er staat een matige zuidenwind. Vanmiddag meer bewolking. In het zuiden kans op een spatje regen. Met maximaal 17 graden blijft het zacht. In de avond is het bewolkt en valt er soms een bui.